5 uur. Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is opgelopen met 24. 13 van hen zijn uit Duitsland overgebracht. Gisteren waren er 25 nieuwe IC-opnames. Voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk acute zorg is optimistisch... maar zegt wel dat de coronamaatregelen nog lange tijd nodig zijn. Hij verwacht ook dat er bij de piek van het aantal patiënten... genoeg IC-bedden beschikbaar zijn... Er liggen nu iets meer dan 1400 mensen met corona op de intensive care, waarvan 37 in Duitsland. Kamerlid Kuzu van Denk beschuldigt partijvoorzitter Usturk van politieke broedermoord. Hij haalt in een schriftelijke verklaring hard uit naar Usturk, met wie hij samen de partij oprichtte. Volgens Kuzu heeft Usturk hem vorige week voor de bus gegooid met een persverklaring. Daarin stond dat de partij Kuzu in 2018 tijdelijk het fractievoorzitterschap heeft afgenomen... als straf voor een buitenechtelijke affaire. Kuzu maakte een paar weken geleden bekend dat hij stopt als fractievoorzitter. Hoofdverdachte in de Ruinerwoldzaak Gerrit-Jan van D. wil niet meewerken aan een neuropsychologisch onderzoek. Dat heeft zijn advocaat gezegd in een voorbereidende zitting. Waarom hij niet wil meewerken is volgens de advocaat lastig te zeggen. Van D. kan door een hersenbloeding niet praten. Hij wordt onder meer verdacht van het gevangenhouden van zes van zijn negen kinderen... en het misbruiken van twee van hen. Van D. en de andere hoofdverdachte Jozef B. blijven voorlopig in de cel. In Slowakije is een oud-militair tot 23 jaar cel veroordeeld... voor de moord op journalist Jan Kuciak en zijn verloofde. De twee werden twee jaar geleden doodgeschoten. De journalist deed onderzoek naar mogelijke fraude met Europese subsidies. De moord leidde in Slowakije tot grote demonstraties en een politieke crisis... waarbij premier Fico moest aftreden. De verdachte had de moord begin dit jaar bekend bij de behandeling van de zaak.